Kaag heeft erop gereageerd via Twitter, zegt verslaggever Emma Jackson. Ze bedankt mensen eerst voor de steun die ze heeft ontvangen en vertelt dat zij in haar gezin wat er gebeurde als bedreigend en beangstigend hebben ervaren. En ze schrijft dan, dit is breder dan wat, dan wat wij als gezin meemaken. De stelselmatige bedreiging van politici ondermijnt de rechtsstaat en de democratie. De bedreiger is eerder aangehouden toen hij vorige maand voor de bij demissionair minister Hugo de Jonge stond. Het is weer druk op de wegen naar België, zegt de ANWB. Door de lockdown gaan veel mensen de grens over. In België kan er gewoon gewinkeld worden. Vorige week was het erg druk met Nederlanders, in bijvoorbeeld Antwerpen. De gouverneur van de stad vraagt Nederlanders om weg te blijven. Wetenschappers reizen te veel. En dat moet anders, vindt een Nijmeegse hoogleraar. Hij zegt dat wetenschappers soms naar Japan worden gevlogen voor een interview van een half uurtje. Hij is een petitie gestart om andere wetenschappers daar bewust van te maken. Dikke kans dat je hem al een keertje aan hebt geslingerd op Netflix. De film Don't Look Up. Dat gaat over een enorme komeet die op de aarde afraast. In een scène zie je een reclame waarin wetenschapper Leonardo DiCaprio vertelt dat mensen die bang zijn naar een nummer kunnen bellen voor hulp. Millions of you are having these same doubts and questions about the approaching comet. That is why Bass Cellular, in conjunction with the United States government, is creating a new hotline, free of charge, to answer all of your questions. Call 1 800 532 4500 for peace of mind. Ja, dat nummer bestaat echt, maar je krijgt er iets heel anders dan Peace of Mind. Veel kijkers hebben het geprobeerd en kwamen uit bij een sekslijn. Toch nog een soort Netflix en chill dus. Het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar de bewolking en de kans op een bui is aan het toenemen. Het wordt een graad of 6. Morgen guur en kans op een winterse bui bij een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A2 Utrecht-Amsterdam is in beide richtingen afgesloten door een politieactie bij Breukelen. En daarom kan je beter voor beide richtingen omrijden voorlopig via, via Hilversum, via de A12, A27 en de A1.